Er was eens een tuinder in Amstelveen Die stiekem des nachts naar de stad verdween En of het nou Pasen of Pinkster was Hij keek zoals altijd diep in het glas Allee, allee, allee, alleluia Allee, allee, allee, alleluia Hij ging naar cafeetjes van licht en sliep naderhand op de bonnefooi. Of het nou Pasen of Pinkster was, ze roes uit in het hooi of het gras. Allee, allee, alleluia, allee, allee, allee, alleluia. Eens toen hij de weg over Schiphol nam en dicht in de buurt van de loodsen kwam. Daar hoorde hij zingen zo helder als glas. De tuinder wist niet dat het kerstavond was. Allee, allee, allee, alleluia. Allee, allee, allee, alleluia. De tuinder niet beter dan u of ik. Wierp gauw door het raam een nieuwsgierige blik. Het was ongelooflijk wat hij zag. Het kerstkind dat in een kribbel lag. Allee, allee, allee, alleluia. Allee, allee, allee, alleluia. Hij zag daar zoals in het kerstlied staan de engelen scharen in goudbrokaat, de herders van toeroude kerstverhaal, die zongen een schitterend kerstkoraal. In Badhoevedorp en in Amstelveen en ook op Schiphol kent nu iedereen de tuinder die sindsdien het drinken laat. En ook niet meer naar de kroeg toe gaat alleen.